Het geld wordt verdeeld onder hulporganisaties die er onder meer schoon drinkwater, eten, dekens en medicijnen mee regelen. Islamitische en Turks-Nederlandse organisaties halen ook flink wat geld op voor de aardbevingsslachtoffers. Gisteren stond de teller daar op 3 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky heeft gespeecht in het Europees parlement. Regeringsleiders van alle EU-landen waren erbij. Zoals premier Rutte, die zegt dat hij onder de indruk is. We are all constantly in awe of what uh, he, his team, the Ukrainian people, the Ukrainian army, the military are doing against a huge country, Russia. We are trying to help him wherever we can. Uh, that he is here is highly symbolic and therefore a, very important moment. Zelensky bedankte voor alle steun die zijn land tot nu toe heeft gekregen van Europa. En ook benadrukte hij nog een keer dat zijn land graag lid wil worden van de EU. In Nederland is fietsen zo normaal dat je er niet bij stilstaat dat niet iedere volwassene dat kan. In Steenwijkerland, in de kop van Overijssel, zoeken ze fietscoaches. Bedoeling is dat die mensen helpen die nog een beetje wankelend en zigzaggend over straat gaan met hun tweewieler. Vooral mensen die hier niet zijn geboren, hebben vaak nog nooit op een fiets gezeten. Deze vrouw uit Steenwijk, geboren in Eritrea, vindt het handig dat ze het nu kan. Ja, ik ben blij. Zelf fietsen kan ik even boodschappen doen. Met eh, kindje naar school brengen of, of ophalen. Fiets is gezond. Het weer, vanmiddag veel wolken, kans op een beetje motregen. Het is 5 of 6 graden. Morgen blijft het in het zuiden en oosten eerst lang mistig. Verder af en toe zon en een gaat of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. 3 kilometer file op de A10, ring noord richting Zaanstad vanaf Landsmeer tot aan de Koentunnel. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM.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 amazing. yourself. wasted How careless of me mm-hmm. Too young and stupid to see I put my life in their hands Ooh, mm-hmm. And I know that they want me to hate them There's no hurry for now I'll just have to drink till you choke.